Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. We moeten het land niet ten prooi laten vallen aan een verkiezingsstrijd. Dat heeft premier Rutte gezegd in het debat over de politieke situatie na het uit de PVV stappen van Kamerlid Brinkman. Volgens hem zouden verkiezingen slecht zijn voor de economie en voor Nederland. Rutte benadrukte dat het urgent is om het land uit de crisis te halen. Volgens hem is de samenwerking binnen de coalitie nog steeds effectief. De oppositie vindt dat door het vertrek van Brinkman uit de PVV het kabinet niet meer kan rekenen op steun van een meerderheid in de Kamer. Als kabelbedrijf Ziggo morgen naar de beurs gaat, kost een aandeel 18,50 euro. Dat heeft het bedrijf vanavond bekendgemaakt. De koers ligt daarmee aan de bovenkant van de bandbreedte waarop het bedrijf eerder zei te mikken, namelijk tussen de 16,50 en 18,50. De belangstelling voor de aandelen Ziggo was volgens het bedrijf erg groot. De inschrijving werd verschillende keren overschreven. De handel in de aandelen begint morgen rond 9 uur. De kabelaar zei eerder dat het ondanks de economische crisis een goed moment is om naar de beurs te gaan, omdat Ziggo er financieel goed voor staat. Het wordt de grootste Europese beursgang in bijna een jaar tijd en de grootste in Nederland sinds 2009. Tienduizenden Grieken hebben de afgelopen jaren ten onrechte een uitkering gekregen voor arbeidsongeschiktheid. Dat heeft onderzoek van het Griekse ministerie van Volksgezondheid uitgewezen. Het eiland Sakintos telde volgens de administratie bijvoorbeeld 700 blinden. Ruim tien keer zoveel als het Griekse gemiddelde. Toen ze allemaal op controle moesten komen verschenen er maar 100 mensen, van wie er 60 daadwerkelijk blind waren. De Griekse regering wil dat de tienduizenden bedriegers worden vervolgd.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 There's something else that makes this tune complete. Yes, it don't mean a thing if it ain't got that swing. sing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, don't mean a thing if it ain't got that swing. I said, don't mean a thing, and all you got to do is sing like la la la la la la la la Now it makes no difference do it's sweet or hot. luisteraars, eh, twee uur ZFM Jazz met Peter Den Boer en Fred Kroonsberg. Het betekende niets, maar wel grote klasse. Louis Armstrong en Duke Ellington van de LP The Great Reunion. In mijn handen heb ik een eh, hele heerlijke cd van Randy Newman, The Good Old Boys. En we gaan luisteren naar De Rode Nekken. Last night I saw Lester Maddox on TV show With some smart ass New York Jew And the Jew laughed at Lester Maddox the audience laughed and that's the medics too Well he may be a fool but he's our fool and if they think they're better than him they're wrong So I went to the park and I took some paper along And that's where I made this song We talk real funny down here Drink too around. We're rednecks, we're rednecks. We're keeping the niggas down. We are keeping the niggas down. Love is in the air Love is in the Air, Tom Jones. Het is nog even wachten, maar een paar dagen en dan hebben we voorjaar en dan is er een Love in the Air. Dat wil je niet weten, maar op dit moment is het buiten nog een beetje druilerig. Maar het goede weer komt eraan, luisteraars. Tom Jones, een fantastische zanger. Wat een keel heeft die man. En hij kan ook heerlijk jazz zingen. Alhoewel, op deze cd, The Very Best of Tom Jones, staan niet zoveel jazzy nummers. En Love is in the Air zat ook een beetje op de grens. Maar vooruit. Ik weet in elk geval, ik ga nog eens een keer op zoek naar langspelplaten waar ik Tom Jones kan betrappen op heerlijke jazznummers. Want dat kan hij als geen ander. We gaan naar de saxofoon en dan heb ik het over Ben Webster. Een man die op een verschrikkelijk prachtige manier kan blazen. En je hoort hem ook blazen. Want het is niet alleen de sax die eh, de mooie tonen wegstoot. Maar als het ware vanuit die lippen hoor je de lucht langs het riet gaan. Laten we gaan luisteren naar Ben eh, Webster met het heerlijke nummer Sweet Lorraine. that's just That's just the bestest band. Whoa. wanting a river. heerlijk jonge, swingende Ella Gerald. En ze sketten er ook nog eventjes tussendoor. En dat was eh, echt heerlijk om te horen. Alexander Ragtime Band. Ik heb eh, de Rolling Stones in mijn handen. En dan denkt u natuurlijk, wat heeft dat met jazz te maken? Maar ik zag op een nummer dat daar een accordeonist bij is gevoegd. En laat nou toevallig Peter den Boer al raden wie dat was. Maar hij kent de man ook. Ja, dat is, eh, ik, eh, ik vermoedde dat dat eh, Flaco Jiménez zou zijn en dat klopt. vanuit de gedachte dat in vergelijking met Toets Tielemans, als je een, een jazz cd hoort en je hoort ergens een mondharmonica, waar ook ter wereld opgenomen, dan is het heel vaak Toets Tielemans. Want die, die vragen ze dan altijd, omdat dat omdat het geweldig goed is dat. Nou, diezelfde rol heeft Flaco Jiménez. Dat is een eh, man die komt oorspronkelijk uit de Tex-Mex uh, eh, Cajun-achtige wereld met zijn accordeon. Die, heb ik, eh, die, staat dus op, op ontzettend veel LP's als begeleiding. Een paar jaar geleden toerde hij door Europa. En het leuke is dan dat als men geen, een avond vrij heeft en er is geen concertzaal, dan proppen ze toch ergens nog ergens op een podium. En dat was eh, toen in de toenmalige fietsenfabriek. Daar kwam hij optreden, nou ik wist niet wat ik hoorde, dus ik stond eerst de rij en daar kwam een, eh, een mannetje op, een groezelig mannetje met een accordeon die eh, hier bij het grafvuil zit staan. En die begon te spelen, nou de rillingen liepen, over je rug. Echt een geweldige muzikant. Dus ik, ben benieuwd wat, uh, wat wij gaan horen. Nou, laten we gaan luisteren naar een nummer wat uh, geschreven is door Keith Richards en de grote man van de Rolling Stones. En het nummer heet Sweethearts Together. heart for the silver lining Whenever a cloud appears in the blue Remember somewhere the sun is shining And so the right thing Let's make it shine for you a heart full of joy and gladness. We'll always banish sadness and strife. So always look for the silver lining and try to find the sunny side of life. luisteraars. En daarvoor hoorde u Chad Baker met Luke voor de Silver Lining. Ik heb een prachtige LP in mijn handen. Met een mooi plaatje. Met de grote saxofonist uh, Lester Young en achter Count Basie op de piano. En ze waren aanwezig op een eh, festival in Newport, dat is in Amerika. En ik hoorde net van Peter de Boer dat als je daar was geweest, dan was je kostje gekocht. We gaan luisteren naar het eerste nummer van deze LP, Swinging at Newport. Maar ik ga nog even de bezetting aankondigen. Het is een arrangement van Ernie Wilkins. U hoort de Count Basie Band. En de solo in eh, volgorde Basie op piano, Frank Westenor 6. Joe Newman op de trompet, en Frank Foster op de tenorsax. Laten we gaan luisteren naar Swinging at Newport. is simple urge or feeling Something tells me that I've got to let go Cause these clouds trying to overshadow my sunlight Trying to steal my shine Somewhere deep down inside There's a place I can hide If I want to A place I can run to my soul. Tried to grab a hold. Stark was dat. Ze heeft een schitterende cd opgenomen, Bags and Shootcases. En ik vind dat deze stem overtuigt, warmte uitstraalt. Het is een Nederlandse zangeres. En ze is gecontracteerd door Blue Note. En eigenlijk moeten we nog een nummer van haar draaien. Want zoveel wordt zij door onze DJ's in Nederland niet de eter ingeslingerd. Maar ik doe dat wel. Een heerlijk nummer volgt nu Down the Road Sabrina Stark. walking through promised lands, What do I see? Things imagined becoming real You say, am I dreaming? Acting a fool At least for one day I'll paint this picture my way Sunshine over cornfields The smell of a lemon tree Children on the back porch Smiling, playing happy So simple and carefree as can be. Yeah. names People in the street Dancing circles all around me Feeling so luisteraars, het eerste uur zit er alweer op. En u hoorde net When Day Is Done. En dat is een nummer wat eh, opgenomen is op 22 april 1937. Quintet du Hot Club de France. Met Stefan Capelli hoorde u Django Reinhardt. En Marcel Bianga en Pierre Barro Ferre en Louis Worda. Dat was van een eh, hele mooie cd. Jazz and European Songs volume 1. Van Frankrijk, Zweden, Duitsland, Oostenrijk, Spanje en Italië allemaal oude nummers aan te bevelen. Maar we zijn er weer uit vandaag, eh, wat het eerste uur betreft.